Vijf uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over een aantal twistpunten die al decennia tot oneenigheid leiden. Premier Vucic van Servië en zijn Kosovaarse collega Mustafa hebben onder meer afspraken gemaakt over de integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Verder zijn de premiers het eens over de energie- en watervoorziening, infrastructuur en telecommunicatie. Zo krijgt Kosovo een eigen landnummer voor telefoonverkeer. Door het akkoord komen Servië en Kosovo een stap dichter bij toetreding tot de Europese Unie. EU-buitenlandcoördinator Mogherini spreekt van een mijlpaal. De VS en Turkije hebben een akkoord getekend met technische details over hun samenwerking bij de aanpak van de terreurgroep IS. Turkije zal gaan deelnemen aan de luchtaanvallen op IS door de coalitie onder leiding van de VS. Wel zal het nog enkele dagen duren voor alle afspraken ten uitvoer zijn gebracht. Sinds juli gebruiken Amerikaanse vliegtuigen al de Turkse basis in Sirlik om de aanvallen uit te voeren. De VS bleef er echter op aandringen dat de Turken zelf zouden gaan meebombarderen. bombarderen. President Perez Molina van Guatemala kan worden aangeklaagd voor corruptie. Het Hoge Rechtshof heeft een verzoek goedgekeurd van het Openbaar Ministerie om zijn onschendbaarheid op te heffen. Het parlement moet er nog wel mee instemmen. Guatemala is al weken in de ban van een corruptieschandaal. Bedrijven zouden smeergeld hebben betaald om geen belasting te hoeven te betalen over geïmporteerde goederen. Perez Molina zou de spil van het corruptienetwerk zijn. Het weer, geleidelijk wordt het droog en overdag breekt dan de zon door. Er wordt het 22 tot 26 graden. In de middag komen er stevige buien opzetten met kans op onweer, hagel en zware windstoten.